Goedenavond, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NMS op 3. RTL en Talpa willen Videoland beter maken en daarom willen de twee bedrijven fuseren. Ze willen beter op kunnen tegen streamingplatforms als Netflix en HBO. De tv- en radiozenders die de ronde horen, zoals RTL 4 en SBS6, blijven gewoon bestaan, zegt RTL. Ja, voorlopig wel. Eh, allereerst uh, is deze deal, eh, moet eerst worden voorgelegd aan de mededingingsautoriteiten. En dan zal er voorlopig helemaal niks gaan veranderen. Ten aanzien van het, van het Nederlandse palet en zenders wat we vertegenwoordigen, houden we alles zoals het is. De bedrijven gaan verder als RTL Nederland, tenminste als de deal dus goedgekeurd wordt. Giorgino Wijnaldum draagt tijdens de EK-wedstrijd zondag een speciale One Love aanvoerdersband met een regenboogvlag erop. Het Nederlands elftal speelt dan in Hongarije de achtste finale. In dat land werd deze week een anti-homo-wet aangenomen waar veel kritiek op is. Snel de spoorwegovergang over, nog even onder de spoorbomen doorpiepen terwijl ze al zakken. Het gaat op tientallen plekken niet meer zonder boete binnenkort. Er komen flitscamera's. Als je gepakt wordt moet je 250 euro betalen. 17 mensen hebben een boete gekregen omdat ze zich niet aan de quarantaine hielden na een tripje in een hoog risicoland. Sinds begin deze maand is het verplicht om dan 10 dagen binnen te blijven. Als je dat niet doet, kost je dat 337 euro. En wie langs de N34 in Odoornerveen in Drenthe rijdt, ziet een opvallend spandoek hangen. Wij zijn oud, niet ondervoed of ziek. Het gaat over de drie paarden van Albert en Astrid. Voorbijrijders denken vaak dat de beesten niet goed verzorgd worden. En wij waren er zat van eh, dat er foto's worden genomen en de dierenbescherming wordt gebeld. Dat is dus ook de reden dat we het gedaan hebben, eh, dat er zoveel verkeer langskomt. Het gaat dus hartstikke goed met de paarden, ze zijn gewoon heel erg oud. De dierenbescherming bevestigt dat ook en laat de drie paarden op hun eigen vertrouwde plekje staan. Het is toch niks leukers dan dat je je eigen dieren gewoon op je eigen land kunt houden. Want niet iedereen kan dat. Dat ze hier gewoon hun oude dag mogen genieten, dat is gewoon fijn heb ik het weer nog. In het zuiden kan een buitje vallen. Voor de rest is het droog vanavond. Vannacht koelt het af tot een graad of 11. En morgen af en toe zon, af en toe grijs en 19 tot 21 graden. ZFM, Dit is Helene de Geest van de AWB. Er staat nog een korte file op de N205 Nieuw-Vennep Haarlem. Bij Haarlem is de vertraging iets minder dan 10 minuten.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 met gevarieerde jazzmuziek van, eh, uit allerlei continenten vandaan. En ik begin met iets bijzonders. Een dame genaamd Wilma Baan, een Nederlandse eh, dame. Dat hoor je al aan de naam. Die heeft op 69-jarige leeftijd haar eerste cd uitgebracht. En dat heeft ze niet zomaar gedaan. Dat heeft ze in Londen gedaan in een club. Eh, ja, Club 606 in Chelsea. En eh, dat is om, een paar weken geleden, 13 juni is dat gebeurd, een week geleden. En hij zij is een Nederlandse die op verschillende plaatsen in de wereld gewoond heeft. En ja, uh, zij heeft een cd uitgebracht met alle nummers uit de American Songbook. En ik wil er één van laten horen. Je kent het nummer absoluut So Nice. love me right, that would be very nice. Someone to understand each little dream in me, someone to take my hand sing to me some little samba song. Someone to take my heart and give his heart to me. Someone who's ready to give love love me right, that would be very nice. Someone to understand each little dream in me. Someone to take my hand and be a team with me. to sing to me some little samba song. Someone to take my heart and give his heart to me. Someone who's ready to give love a start with me. Oh yes, that would be so nice, so nice. Should it Wilma Baan van de cd So Nice met het titelsong. Eh, ja, dan eh, heb ik nu klaargezet eh, Stefano Di Battista. En die heeft ook een nieuwe cd uitgebracht. En dat is de Morricone Stories. En dat is natuurlijk muziek van Enrico Morricone. En hij wordt daarbij geholpen door... Ik zal eens even kijken wie in zijn band meespelen. Fred Nardin, piano, Daniel Sorrentino, double bass... en André Cesarelli, drums. En ik heb gekozen voor het nummer, eens even kijken wat ik klaargezet heb. Uh, Gabriels, oh, eh, oh, boe. Komt-ie. Die Batista. Battista. Eh, nieuwe cd is dat. Ehm, dan kom ik bij een soort drieluikje weer van een Engelse zangeres Imelda May. Een bekende zangeres. En daarvan heb ik een paar nummertjes klaargezet. Teardrops from my eyes. Dat is een eh, leuk nummertje van eh, haar. Luister maar. Every time it nummer waar je vrolijk van wordt. Uh, e-mail daarmee, Teardrops from My Eyes. Komt van de cd Me and My Radio, cd uit 2011. En eh, ja, die uh, e-mail daarmee werkt toch vaak samen met Jeff Beck, bekende gitarist. En dit vond ik wel een leuk nummer. Ik zag dat staan op die cd Walking in the Sand. Dat kennen we natuurlijk van de Shangri-La's. Mooi nummer, beetje cult nummer. So my baby goes. walking hand in hand. Your smile was so inviting, the night was so exciting. Then he touched my cheek with his fingertips, softly, softly, softly. We need. Dat was natuurlijk Imelda daarmee. bekende Britse jazz-popzangeres. En eh, ja, ook vaak bij Joe Holland uh, zit ze volgens mij. Eh, ja, ik vond dat toch wel aparte klanken. Ook die Jeff Beck op de gitaar is altijd prachtig natuurlijk. Ik had gezegd de bazoen en ik heb weer een nummer klaarstaan waar de bazoen in zit. En die wordt daarin bespeeld door Frank Tiberi. En dat is de Woody Herman Orchestra. Come Saturday Morning. En dat komt van de LP Thundering Herd in 1974. Eh, Woody Herman speelt zelf op de sopraan en de tenorsax... en Jim Bach speelt op de trombone. volgens mij die Frank Tiberi, die bezoenspeler... heeft volgens mij later de leiding over die band overgenomen... toen Woody Herman eh, overleden was. Eh, hier komt hij, Woody Herman. En let met name op Frank Tiberi op de bezoen. dat is een, eh, een, een nummer van eh, eh, Lou Soloff, Soloff en Mulgrew Miller. Uh, Soloff is een trompetist en Mulgrew Miller is een pianist. The Way You Look Tonight heet het nummer. En het komt van een cd With a, Song In My Heart, 1998. die Lou Soloff die was volgens mij vroeger lid van Blood, Sweat Tears. Zal die ook wel trompet gespeeld hebben. Komt-ie. fijne cd van Lou Soloff, uh, eh, Mulgrew Miller en eh, George Madas. Eh, the, Way You Look Tonight. Mooi, mooi. Klinkt goed. Wat ook goed klinkt is Kirsten Korp, een Deense bassist en zangeres. Die heeft onlangs een plaat uitgebracht. What If, getiteld. En daar staat een nummer op, The Power of Love. Dat kent iedereen natuurlijk in de uitvoering van Huey Lewis en de News. Maar hier is het toch wel een aardig ander arrangement geworden. Je moet echt goed luisteren om het te herkennen zit ook een mooie solo in van Matthias Heijsen. Beetje bluesachtig. Luister en geniet, zou ik zeggen. Kirsten Korp. It's a curious thing Makes one man weep and another man Change our heart to a little white dove More than a feeling That's the power of love Tougher than diamonds Rich like cream Stronger and harder than a bad girl's dream always a wrong one right. The power of love to keep you home at night. It don't take money and it don't take fame. Don't need no credit card to ride this train. It's strong and it's sudden and cruel sometimes. And it might just save you sad. Next time you feel it, it might make you mad. But you'll be glad, baby, when you found that's the power of love that makes the world go round. It don't take money and it don't take fame. Don't need no credit card to ride this train. It's strong and it's sudden and cruel sometimes like to say take money and it don't take fame. don't need no credit card to ride this train. It's tougher than diamonds and stronger than steel. But you won't feel nothing Kirsten Korp en eh, op de mondharmonica... was ik onder de indruk van deze speler Matthias Heijsen. Eh, allemaal Deens. Eh, tijd voor de bassoon blues Johnny Scott. Blaasinstrumenten van Godachtig. Uh, ik had al gezegd, Chick Corea heeft ook een, eh, een nummer met een bazoenspeler. En dat is de, eh, het trio voor flute, bazoen en piano. En dat, ja, dat, dat, is een aardig nummer. En de bazoen wordt gespeeld door Carl Porter. Laat ik een stukje van horen. Komt-ie. Chick Corea, onlangs overleden. Ik dacht in maart, zo uit mijn hoofd. tot zover Chick Corea op piano... Uh, eh, Carl Porter op de bazoen en Hubert Loos op de fluit. Mooi stuk, mooie muziek. Gaat een beetje naar klassiek toe, zou ik zeggen. Eh, daar heb ik klaargezet eh, Roy Hargrove En die speelt natuurlijk op trompet. En het nummertje Una Mas. Russell Malone speelt op dit nummer gitaar. Luister en geniet. Ik had een paar gitaristen. Ik kom van de CD Habana. of Russell Malone eh, op de gitaar. Maar ik heb nog meer gitaristen klaarstaan. En de volgende die ik eh, klaar heb gezet, dat is... Eh, moet ik even kijken, Emily Rambler. Een dame die niet oud geworden is. Die volgens mij ook nog getrouwd geweest is met Monty Alexander. En eh, eh, te veel gebruik maakte van drugs en allerlei andere spullen. En dus volgens mij op jonge leeftijd, begin toch overleden volgens mij. Ze was een toch bekende gitariste. Klein stukje van het nummer Softly as in a Morning Sunrise... van de cd East to West 1988. uitzending van CFM eh, Jazz. Dus eh, vandaar dat ik hem moet eh, afbreken. Emily Rambler, inderdaad jong overleden. Ik heb net nog even nagekeken. Uh, uh, hartaanval Sydney tijdens een, een tournee in Australië in 1990. En inderdaad, het was het mede een gevolg van heroïnegebruik en medicijnen. Eh, alles bij elkaar eh, had ik gezegd een paar gitaristen. En eh, dat kom ik bij een band gerecht, de, de, de, de, Meters. Moet ik eens even kijken waar ik die heb neergezet. Voordat ik die zo gauw kan vinden. Daar zit ook een aardig gitaarstukje in. De Meters, de Flower Song. Leuk nummertje ook, vind ik zelf. Je hebt geluisterd naar ZFM Jazz, aanstelling presentatie Alco B. Het laatste nummertje wat ik draaide was van de Meters... en daar speelde elektrisch gitaar eh, Leo Nocatelli. En op de keyboards hoorde je Ernest Art Neville. Die is later nog bekend geworden van de Neville Brothers. Ik vond het een leuk stukje gitaarmuziek wat er is. Dat vandaar dat ik het wilde laten horen. Ja, ik hoop dat je de moeite waard voor het gevarieerd programma. Muziek van de bazoen, het eh, houten blaasinstrument. Verder wat bekende en wat minder bekende zangeressen. Dus er zat voor iedereen wat bij. Ik zou zeggen, maak er een mooie dag van. En eh, eh, ja wie weet blijft de zon wel schijnen. Wie weet valt er geen regen. Want er is genoeg gevallen de laatste dag en dagen. Dus wie weet. Geniet ervan. De volgende keer zit hier een, eh, volgens mij Marco is dan aan de beurt volgende week zondag.